Jobboot met het NOS Journaal. De speciale top van de Eurolanden in Brussel over de voorwaarden voor nieuwe Griekse steun is geschorst. De onderbreking moet de regeringsleiders de mogelijkheid geven in onderlinge gesprekken tot een compromis te komen. De Griekse premier Tsipras zit aan tafel met onder andere de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande. Merkel stelt zich hard op tegen Tsipras, Hollande is toeschietelijker. Er zou een voorstel op tafel liggen waarin Griekenland extra maatregelen moet nemen op het gebied van de BTW en de pensioenen. Ook moeten de overheidsuitgaven omlaag en moet er een fonds van 50 miljard komen om de staatsschuld af te lossen. Als de Griekse regering akkoord gaat met die eisen, kan er sprake zijn van een overbruggingskrediet van 7 miljard euro. In Stijn in Limburg is het stoffelijk overschot gevonden van de man van 18... die gisteren in de binnenhaven van een boot was gevallen en niet meer boven kwam. Duikers van de brandweer hebben gisteren en vandaag naar de man gezocht. Daarbij is ook een boot met sonarapparatuur ingezet. De politie heeft twee mannen vrijgelaten die bij het slachtoffer waren toen hij verdween. Ze waren aangehouden om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. De politie gaat nu uit van een noodlottig ongeval. In Cairo is oma Sharif begraven. Honderden vrienden en familieleden hebben de Egyptische acteur de laatste eer bewezen. Bij de uitvaarddienst waren ook veel collega-acteurs en fans van oma Sharif. De acteur brak in 1962 door met zijn rol in de film Lawrence of Arabia... Met Dr. Chivago en de musical Funny Girl werd hij een wereldberoemde filmster. In totaal speelde hij in meer dan 100 Hollywoodfilms. Omar Sharif was 83 jaar. Novak Djokovic heeft voor de derde keer het toernooi van Wimbledon gewonnen. De Serviër was te sterk voor zijn uitdager Roger Federer. De setstanden waren 7-6, 6-7, 6-4 en 6-3. Vooral in de eerste twee sets gingen Djokovic en Federer gelijk op. Maar later in de wedstrijd was de Servier overtuigend sterker. Djokovic won dit jaar ook al de Australian Open. De Wimbledon-titel is de negende Grand Slam-zege van zijn carrière. En dan het weer. Vanavond en ook vannacht overwegend bewolkt met af en toe regen of motregen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen verandert er weinig. Bewolkt en geregeld buien. Ook af en toe wat zon. Er staat een stevige wind.